en een voorspoedige start. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven zijn erg somber over de werkgelegenheid. Er zijn meer werkgevers die denken dat ze mensen moeten ontslaan... dan werkgevers die verwachten dat ze nieuw personeel zullen aannemen. Dat blijkt uit onderzoek door uitzendconcern Manpower. Vooral de verwachtingen over het aantal banen bij industriële bedrijven en bouwbedrijven zijn negatief. De luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt of twee Nederlandse F-16's gisteravond bijna op elkaar zijn gebotst. De straaljagers van de basis vlogen boven Duits oefengebied. Vliegtuigspotters van mailspotters.nl vingen op dat tussen de twee de woorden near-miss werden uitgesproken. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen, blijkt het onderzoek van het CBS en het SCP. Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen vrijwel elk jaar. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Volgens de onderzoekers komt, dat, komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het voor de achtste opeenvolgende dag tot rellen gekomen. Een agent kon net op tijd wegkomen toen jongeren een benzinebom in zijn auto gooiden. De rellen braken vorige week uit nadat het stadsbestuur van Belfast had besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen op het stadhuis mag wapperen. Veel protestanten zien het als een provocatie. Premier Diarra van Mali is afgetreden. Hij maakte zijn aftreden bekend een paar uur nadat hij was gearresteerd... door militairen van het Malinese leger... naar verluidt omdat Diarra op het punt stond om naar Frankrijk te vluchten. De opdracht voor de arrestatie zou zijn gegeven door de militair Sanogo... die in maart een staatsgreep pleegde. Na die coup verviel Mali in chaos en grepen islamitische radicalen de macht in een groot deel van het noorden van het land. Het weer, veel zonnige perioden en vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt 1 graad in het oosten tot 4 graden aan de westkust. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Avenhoorn en Weidewormen 5 kilometer. 2 kilometer op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein. A15 richting Rotterdam bij Sliedrecht ook 2 kilometer. En op de A15 verder naar Europoort voor de afrit Rotterdam-Charloes 3 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de afritten eh, Rotterdam-Feyenoord en Centrum 2 kilometer. En die file staat natuurlijk op de parallelbaan. Er staat een kapotte vrachtwagen daarom is daar de rechterreis zo dicht. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond 2.